Marion Koekoek met het NOS Journaal. Het consumentenvertrouwen van de Amerikanen en de Europeanen is de afgelopen maand ingezakt. In de VS staat het nu op het laagste punt sinds april 2009. De daling van het consumentenvertrouwen gaat samen met het gebrek aan vertrouwen in de politiek. In Amerika is dat vertrouwen flink gedaald door het geruzie over de aanpak van de staatsschuld... Ook de voortdurende hoge werkloosheid, de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid en de teruglopende beurskoersen leiden tot somberheid over de toekomst. In Europa daalt het consumentenvertrouwen ook sterker dan verwacht. Oorzaken zijn de Europese schuldencrisis en de verwachting dat de economie niet meer groeit. De grootste daling vond plaats in Nederland en Duitsland. Door een ongeluk vanmiddag is de A1 bij Deventer richting Hengelo tot ver in de avond afgesloten geweest. Drie vrachtwagens waren op elkaar gereden. Twee mensen raakten zwaar gewond. Ze zaten bekneld. Er was ook een lichtgewonde. Bij de aanrijding waren naast de vrachtwagens ook twee bestelbusjes en een auto betrokken. Een Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Hij reed met hoge snelheid in op langzaam rijdend verkeer. Het ongeluk gebeurde tussen Deventer-Oost en Badmen. In zijn huis in Chicago is de Amerikaanse blueslegende David Honeyboy Edwards overleden. Hij was een van de laatste muzikanten uit de tijd van de Mississippi Delta Blues, de oorspronkelijke muziek uit de slavernij. Edwards won aan het eind van zijn lange loopbaan nog twee Grammy Awards. In 2008 voor het beste bluesalbum en in 2010 voor zijn hele oeuvre. Hij trad tot op hoge leeftijd op. In 2009 speelde hij bij de beëdiging van president Obama. David Hanneboy Edwards is 96 jaar geworden. Het weer, wolkenvelden, opklaringen en in het noorden en westen nog een enkele bui. Morgen vooral in het zuiden ook wat zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Burgerveen en op de A28 Groningen-Zwolle tussen Groningen en Hogeveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 De hoge noten werden geblazen door de vijf jaar geleden overleden Canadese trompetist en bandleider Manjot Ferguson. In zijn 78 jaren tellende leven maakte hij meer dan 60 albums en hier was hij te horen in het nummer Never You Mind. Ik kreeg het verzoek eens een lekker stukje Nederlandse mainstream jazz te laten horen. En dat vond ik op een cd'tje van de Rotary. I Love You van Cole Porter, in 1968 opgenomen door Eddie Doornbos, zang, jawel. Paul Ruys, piano. Herman Schonewald, klarinet. Arend Nijenhuis, bas. Koen van Nassau, vibrafoon. En Tony Nusser, drums. En mag gedanst worden. I love you. comes the April breeze I love you echo of the hills I love you The golden dawn agrees As once more she sees Daffodils melody I love you That's the song of songs And it all Yes, birds on the wing again Start to sing again The old melody I love you Yes, that's the song of songs And it all belongs old Bates gave us a part at the club tonight. Old Richard went home early. He's got the key to the house. I'm going to knock on the door, see if I can get in. Open the door, Richard. You see, Richard sleeps in the back room. It's kind of hard to hear. Maybe I better knock a little louder. Open the door, Richard. I don't think Richard heard me yet. Knock one more time. Let's see what's going to happen. Richard, open the door, please. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Richard, open the door, man. It's cold hole out here in this sand. Now look. There's that old woman across the street looking out the window. Who's that widow, sweet? That must be a sister, I guess. She wants to make sure this is me. She's trying to find out what's happening. Yes, it's me, and I'm late again. Sweet, did you hear what the lady said? No, what did she say? She said you sure look common out here in the street. Common? Man, I got class I ain't never used yet. I'm gonna knock again. Richard's got to get up. Open the door, Richard. Yeah, you got a key to the house? No, sweetie. I don't have a key. I don't have a key. Somebody's got to get in the house. We can't climb in a transom. Oh, I know he's in there. How you know he's in there? I can hear him breathing. Ooh, let's lock one more time. Richard, open that door, man. Maybe Richard's gone. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. How you know it's a Richard? Why don't you hold? I know I got on it on a suit. We ain't got but one suit between us. Now that's the reason why I don't like to room with nobody. Richard, why don't you open the door, man? Een muzikaal grapje van de band van Count Basie anno 1947. Open the Door Richard, door velen in die tijd gespeeld. Maar waarom een serieuze band als die van Count Basie aan deze hype meedeed, ik heb geen idee. Van een veel hoger niveau was de opname die de band maakte van het standard On Green Dolphin Street. Met als vocaalsolist George Benson. Count Basie in optima forma. Doesn't was een andere jazz standard, Lullaby Birdland. Niet gespeeld door de componist van deze lullaby, George Shearing, maar door de eigenzinnige pianist Ahmad Jamal. Ahmad Jamal die, uh, treedt doorgaans alleen maar op met een eh, drummer en een bassist, maar weet altijd een eigen draai te geven aan de muziek, al is deze dan nog zo bekend. Tijd voor een duet. Mel Tormé en Cleo Lane met Love Me Madly. Deze maand is het 39 jaar geleden dat de Amerikaanse tenorsaxofonist Don Byers in Amsterdam overleed. Hij speelde in Amerika met tal van andere grootheden, maar besloot in 1946 na een Europese tournee in Parijs te blijven. De man met de robuuste klank vestigde zich later in Nederland en trouwde met een Nederlandse vrouw speelde in heel Europa en keerde alleen in 1970 even terug naar de States om op te treden op het Newport Jazz Festival. In 1972 overleed Don Byers in Amsterdam aan longkanker. En hier hoorden wij hem met het stevig geblazen Janine. 16 jaar later overleed de Amerikaanse trompetist Chet Baker in Amsterdam. In dit geval echter door een val vanuit zijn hotelraam. Ongeluk of opzet, we zullen er nooit achter komen. Hier is samen met een heel andere blazer dan Don Byers. Chet Baker en Stan Getz in roof. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd regelmatig jazz gebruikt. Zo ook in het meesterwerk Rue du Nuit van Jules Dassin uit 1955. En hier hoorden we het thema van deze thriller, gespeeld door de Amerikaanse mondorgelspeler Larry Adler. Pianist Joe Sample, oprichter van de Jazz Crusaders, en zangeres Randy Crawford vonden elkaar in de studio om een paar albums op te nemen. Van het album Feeling Good uit 2007 is hier Last Night at Danceland. composities van Billy Strayhorn, Lust Life. Gespeeld door bandleider, percussionist en in dit geval vibrafonist Tito Puente. Laten we eindigen met een mooie ballad, gespeeld door Benny Carter. Ditmaal niet op sax, maar op zijn trompet. Een oude song uit de Dixieland-tijd. I'm Coming, Virginia. zo komt op Rainy Sunday een eind aan deze CFM Jazz. Als we niet verdrinken is er volgende week weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met Sonny Chris, wil Be Together.